Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Twentse ex-neuroloog Janssen Steur, die jarenlang verkeerde diagnoses stelde... en patiënten onterecht medicijnen voorschreef... heeft mogelijk 13 mensen voor niets een hersenoperatie laten ondergaan. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede. De neurochirurg die de meeste operaties uitvoerde... zit in afwachting van verder onderzoek thuis. Het onderzoek van het ziekenhuis staat los van de strafzaak tegen Janssen Steur... die vandaag begint. De SGP is teleurgesteld over het afschaffen van het verbod op godslastering. Een voorstel voor een wetswijziging van D66 en SP krijgt steun van de VVD. Daarmee is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor afschaffing. De SGP noemt het een pijnlijk verlies van een morele ankerplaats... en een symptoom van een geestelijke crisis. Farmaceutische bedrijven doen meer voor ontwikkelingslanden dan twee jaar geleden concluderen de samenstellers van de Access to Medicine Index. Die verschijnt elke twee jaar en laat zien in hoeverre de grote medicijnfabrikanten werken aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen voor arme landen. Volgens de index doen 17 van de 20 firma's het nu beter dan in 2010. De zeespiegel stijgt veel harder dan de Verenigde Naties dachten. Dat zeggen onderzoekers die de voorspellingen van de VN hebben vergeleken met wat er werkelijk gebeurde in de afgelopen 20 jaar. Volgens de onderzoekers is de zeespiegel sinds 1990 met ruim 3 mm per jaar gestegen. Dat is 60% meer dan waar de VN rekening mee hield. De resultaten worden besproken op de 18e VN-klimaatconferentie in Qatar. De veiling van een deel van de bibliotheek van de dit jaar overleden schrijver-dichter Gerrit Komrij... heeft bijna 200.000 euro opgebracht. Komrij was een verwoed verzamelaar van zeldzame boeken uit de 18e en 19e eeuw... over onder meer erotiek en over uitwerpselen. Zijn privébibliotheek telde 60.000 titels. 3.000 tot 4.000 daarvan gaan onder de hamer. Het weer vandaag wolkenvelden en wat zon. Hier en daar begint de dag met mist. Vooral in de kustgebieden is er kans op een enkele bui. Het wordt vandaag een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan op de A7 richting Zaandam. Daar staat na een ongeluk tussen afrit A van Hoorn en Pumbrent Zuid 5 kilometer. Bij Pumbrent Zuid is de linkerreis ook dicht. A20 in de richting Hoek van Holland. Tussen Knoppen plein en polderplein 5 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd en ook daar is één reis ook dicht.